Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een vrachtwagen is in Nieuw-Beierland bij Spijkenisse... een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De vrachtwagen reed van een dijk en kwam terecht in een buurtfeest. Tien ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. De politie zegt dat meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. In verschillende deelstaten in India is gedemonstreerd tegen de vrijlating van elf mannen die tot levenslang waren veroordeeld. Twintig jaar geleden namen ze deel aan de groepsverkrachting van een moslimvrouw. Dat was tijdens hevige religieuze rellen in de deelstaat Gujarat. Moslims kregen toen de schuld van een brand in een trein met hindoe-pelgrims. Vorige week werden de elf mannen vrijgelaten. Volgens de deelstaat kwamen ze daarvoor in aanmerking. Demonstranten in de hoofdstad New Delhi en andere Indiase steden eisen dat de vrijlating wordt teruggedraaid. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Volgens het ministerie van Defensie is de toestand van één van hen kritiek. De anderen zijn volgens Defensie bij kennis en aanspreekbaar. De drie zijn lid van het korps commandotroepen. Ze waren in de VS op oefening. Volgens Defensie was er voor het hotel waar ze zaten een schietpartij. Dat gebeurde s'nachts en het was in hun vrije tijd. De politie van Indianapolis onderzoekt wat er aan de hand was. Er is nog niemand aangehouden. De autoriteiten in Servië hebben de Europride in Belgrado geschrapt. Die zou van 12 tot 18 september worden gehouden... met onder meer een mars voor LHBTI-rechten. President Vucic zegt dat hij bang is voor anti-homo-protesten van extreem rechts.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 Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour. Il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friends Damn, that's for 20 something. First time I'm feeling. This summer I belong to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.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 And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life, I'll declares you in my love. For creation bears a weakness of my love. You know that you should know it's time for the world to try your love.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 You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah.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 not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.